spoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. Er is weer in een torentje om met de VVD te praten over de gesneuvelde zorgwet van minister Schippers. Een oplossing is er nog niet, zegt PvdA-leider Samson bij aankomst. Ook D66-leider partijleider Pechtold, Slop van de ChristenUnie en Van de Staaij van de SGP zijn aangekomen bij het ministerie van Algemene Zaken. Afgelopen avond hebben de twee coalitiepartijen eerst afzonderlijk gepraat. De VVD en PvdA proberen een oplossing te vinden voor het politieke probleem dat is ontstaan na het sneuvelen van de belangrijkste wet van VVD-minister Schippers. Drie PvdA-senatoren stemden vanmiddag onverwacht tegen de beperking van de vrije artsenkeuze door zorgverzekeraars. De Tweede Kamer heeft een brief van het kabinet gevraagd met een noodscenario over hoe het kabinet omgaat met het wegstemmen van de wet van minister Schippers. Een man uit Terneuzen, die vandaag werd vrijgelaten door de politie, is in zijn woonplaats neergeschoten. De dader is voortvluchtig. 27-jarige slachtoffer is naar een ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Hij was niet aanspreekbaar. Later is hij in kritieke toestand met een traumahelikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Welk ziekenhuis dat is, wordt om veiligheidsredenen niet gezegd. De slachtoffer was eind vorige maand aangehouden na een schietpartij in Terneuzen. Daarbij kwam een 23-jarige man om het leven. De slachtoffer van vandaag was nog verdachte in deze zaak. Arjen Robben en Irene Wust zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Robben haalde met oranje brons op het WK in Brazilië. Irene Wust won in Sochi twee keer goud. Nederlands elftal is de beste sportploeg van afgelopen jaar. Dan nog het weer. In de loop van de nacht gaat het van het westen uit regenen.